vervolgd voor dood door schuld. Jackson stierf in 2009 door een overdosis medicijnen. Justitie verdenkt zijn arts ervan dat hij de fatale dosis heeft toegediend. Daarnaast zou hij nog meer beoordelingsfouten hebben gemaakt... die hebben geleid tot de dood van het popfenomeen.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 There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over. Front. Rising in the world, there is no deeper wave than this. at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this rising in the land. There is a deeper wave. This I say love is a seventh wave. I say love. so serious.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 Dik met het NOS Journaal. In de Australische staat Queensland hebben de overstromingen de stad Brisbane bereikt. De eerste straten van de stad met ongeveer 2 miljoen inwoners staan onder water. Het hoogste punt wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. In grote delen van Brisbane en omgeving is de stroom uitgevallen. Duizenden mensen zijn voor het water gevlucht. Volgens de burgemeester zullen bijna 20.000 huizen in de stad blank komen te staan. Door de overstroming in de staat Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden vermist. De Centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen in Queensland ruim 8 miljard euro aan schade zullen veroorzaken. In de Mariapolder in de buurt van Moerdijk is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, staat in een rapportage van het RIVM. Boeren hebben in de weilanden bij het uitgebrande chemiepak overal roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk wordt vervolgd omdat het in strijd handelde met vergunningen. Dat maakt de burgemeester Van der Velde van Breda gisteravond bekend. Van der Velde zei verder dat het onderzoek naar de gevolgen van de brand nog in volle gang is. Alleen mensen die contact hebben gehad met roetdeeltjes en bluswater lopen mogelijk risico. De grootste risicogroep vormen de hulpverleners, journalisten en werknemers van Chemiepak die ter plaatse waren. De gemeentelijke lasten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stijgen dit jaar veel harder dan de inflatie. Als de toeristenbelasting wordt meegerekend komt dat neer op 4,8 procent, blijkt uit een rondgang van de NOS.